Mark met het NOS-journaal. De Amerikaanse heeft gevraagd om volledige opening van zaken te geven... over het nieuwe onderzoek naar haar e-mails. Ze vindt het heel vreemd dat de FBI het onderzoek heeft bekendgemaakt... zonder meer informatie te geven en dat vlak voor de presidentsverkiezingen. De FBI maakte vrijdag bekend dat het onderzoek naar de e-mails... die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken vanaf haar privémail verstuurde... is heropend. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn over ongeveer anderhalve week. Vannacht is de klok een uur teruggezet en zijn we van zomer naar wintertijd gegaan. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Vorige eeuw werd de zomertijd bedacht om zo langer gebruik te kunnen maken van het zonlicht en op die manier energie te besparen. In Rotterdam is gisteravond een politieagent meegesleurd door een automobilist die hij wilde aanhouden. De agent hing met zijn arm door het raam om het slot van binnenuit open te krijgen. De bestuurder reed eerst achteruit over de benen van de agent en later vooruit... Daardoor werd de politieman meters meegesleurd. De bestuurder is verderop alsnog aangehouden. De Servische premier Vucic is met zijn familie ondergedoken... omdat in de bosjes bij zijn huis wapens zijn gevonden. Het ging om een koffer met daarin een antitankwapen, handgranaten... en munitie voor een scherpschutter. Volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken... was de plek waar de wapens lagen ideaal voor een aanslagpleger. Cabinepersoneel van KLM gaat vandaag voor vertrekkende vluchten 20 minuten het werk neerleggen. Daarmee wil het personeel voorkomen dat er één bemanningslid minder meegaat op intercontinentale vluchten. Vakbond FNV verwacht dat reizigers vandaag soms wat langer moeten wachten bij de gate, maar dat de overlast verder meevalt. Het weer opklaringen met vooral in het zuiden en westen van het land kans op dichte mist. In de loop van de ochtend trekt die weg en schijnt geregeld de zon. Alleen in het noordoosten meer bewolking met kans op wat regen.